Hij zegt dat er politieke en economische stabiliteit nodig is... en dat de democratische instellingen moeten worden versterkt. Gevreesd wordt dat de corruptie en het zwakke bestuur in Haiti ertoe leiden dat de hulp na de aardbeving niet op de goede plaats komt. De Verenigde Staten hebben toegezegd Haitiaanse weeskinderen op te vangen. Die worden in Amerika verzorgd, terwijl hulpverleners op Haiti zoeken naar familie van de kinderen. Ook wordt gekeken of adoptieprocedures in de VS kunnen worden versneld. Eerder gaf minister Heersbalin al toestemming om kinderen die zijn geadopteerd versneld naar Nederland te halen. De groep van ongeveer 100 adoptiekinderen komt naar verwachting morgen aan in Eindhoven. Op Giro 555 is tot nu toe 6,5 miljoen euro binnengekomen en dat bedrag wordt verdubbeld door de regering. In Scheveningen is de journaliste Bibeb overleden. Bibeb was het pseudoniem van Elisabeth Maria Lampe-Soutberg. Ze wordt gezien als de uitvinder en de grootmeester van het portretterend interview... Wiebeb begon in de jaren 30 bij het Haarlems Dagblad. Na de oorlog werd ze landelijk bekend door haar werk voor Vrij Nederland. Het tijdschrift publiceerde ongeveer 600 interviews van haar hand. Wiebeb was 95. Een explosie in een ziekenhuis in Oekraïne heeft aan zeker zeven mensen het leven gekost. In het ziekenhuis in de stad Lugansk, in het oosten van Oekraïne, ontplofte zuurstofflessen. Daarna stortten enkele verdiepingen in. Tijdens de explosie waren er meer dan 600 mensen in het gebouw. En het is tennisser Robin Haase niet gelukt om de tweede ronde te halen van de Australian Open. In Melbourne ging hij in drie sets onderuit tegen de Tsjech Thomas Berdych. Het werd 6-0, 6-3 en 6-3. Gisteren werd de enige andere Nederlander in het enkelspel, Timo de Bakker, ook al in de eerste ronde uitgeschakeld.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 It's a long way back. winter. selector, ta, ta, ta, ta.